7 Dit is Martijn van Beek met het NOS-show. Het treinverkeer in Leeuwarden ligt gedeeltelijk stil door blikseminslag. Bij het station werd een technische installatie geraakt die de wissels en de seinen regelt. De problemen zijn naar verwachting over een half uur opgelost. Op een aantal trajecten rijden gewoon treinen, maar op andere trajecten zetten NS-bussen in naar het eerstvolgende station. Ook het autoverkeer in Leeuwarden heeft last van de storing. Alle spoorwegovergangen in de stad zijn na de blikseminslag dichtgegaan. In het noorden van het land vielen de afgelopen uren flinke buien. Dat gaf op sommige plekken wateroverlast. Enkele straten stonden blank en kelders liepen onder. Asielzoekers die als kind alleen naar Nederland zijn gekomen en nu niet meer welkom zijn in het land van herkomst, mogen in Nederland blijven. Minister Leers komt hiermee tegemoet aan de wens van een ruime Kamermeerderheid, met ook de regeringspartijen VVD en CDA. Het kabinet wilde eigenlijk geen uitzondering meer maken voor groepen. In principe wordt zoveel mogelijk individueel getoetst of een asielzoeker mag blijven, maar nu is er toch een nieuwe uitzonderingscategorie. De betrokkenen krijgen een vergunning als ze drie jaar lang buiten hun eigen schuld niet terug kunnen naar het land van herkomst. Het gevaar voor een ontploffing bij een chemisch bedrijf in Os is voorbij. Bij het bedrijf dreigt de ketels met een giftige stof oververhit te raken door een stroomstoring. De brandweer heeft ze met water gekoeld. Inmiddels is er weer stroom en werkt ook de koeling van de ketels weer. De brandweer meet nog of er chemische stoffen zijn vrijgekomen. Een brandweerman werd door de hitte bevangen, verder vielen er geen slachtoffers. De problemen zijn mogelijk het gevolg van een ontploffing bij een aluminiumbedrijf om de hoek. Door die explosie viel mogelijk de stroom uit. Het weer bewolkt en regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Later vanavond wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 19. Morgen opnieuw kans op buien en dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspitsfiles eh, beginnen nu aardig op te lossen. Er staan er nog een paar in de Randstad, maar ze worden snel korter. Files van 3 kilometer en langer. Die staan er op de A9, Alkmaar-Amstelveen, bij knooppunt Battenverdorp 5 kilometer. De A10 Zuid tussen Duivendrecht en de Rai richting Den Haag 4. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen 3 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid nog 5. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A20 Gouda-Hoek van Hollands bij Rotterdam Centrum 3.